7 uur. Mark Hokker met het NOS-journaal. Premier Cameron en de andere Europese regeringsleiders hebben nog niets opgeleverd. In Brussel hebben de leiders tot half drie gepraat over het voorkomen van een brexit... een vertrek van Groot-Brittannië uit de EU. Cameron vindt dat de eurolanden te veel beslissen, hij wil meer invloed. Later dit jaar is er een Brits referendum over een vertrek uit de EU. De Britten stemmen dan over het akkoord dat in Brussel moet worden gesloten. Europese landen moeten vluchtelingen selecteren op basis van hun kansen in de westerse samenleving. Dat zegt VNO-NCW-voorman Hans de Boer in de Telegraaf. Hij pleit voor een test die duidelijk moet maken of iemand een kans maakt op de arbeidsmarkt en kan integreren. Vluchtelingen die de test niet halen moeten worden opgevangen in bijvoorbeeld Turkije en andere landen in de regio. Oppositiepartijen SP en D66 maken zich zorgen over het Nederlands Forensisch Instituut. Ze zijn bang dat de kwaliteit niet meer gewaarborgd is op het terrein van verf, handschrift en haaronderzoek. Die afdelingen zijn opgeheven na bezuinigingen bij het NFI. Er komt geen asielzoekerscentrum voor 500 vluchtelingen in Hees in Brabant. Tijdens een raadsvergadering bleek er niet genoeg politieke steun. Wel wil Bernhezen, waar Hees onder valt, extra statushouders opvangen. Dat zijn mensen die al een verblijfsvergunning hebben. In België heeft een lege passagierstrein gisteravond 12 kilometer gereden zonder machinist. Dat gebeurde nadat de machinist was uitgestapt om zijn trein te controleren. De trein ging toen zonder duidelijke oorzaak rijden. Omdat hij langzaam reed lieten de Belgische spoorwegen de locomotief naar een doodlopend spoor op een station rijden. Daar werd de trein tot stilstand gebracht. Het weer, lokaal valt er wat regen of natte sneeuw. Het is bijna overal boven nul. Toch kan het lokaal glad zijn. Later vandaag af en toe zon bij een graad of 6. En in de late avond gaat het vanuit het westen regenen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate.